Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minderheid wil harde maatregelen tegen cafés waar controleurs van het rookverbod worden bedreigd of mishandeld. Ze zei tegen de NOS dat ze laat onderzoeken of zulke cafés tijdelijk gesloten kunnen worden. Schippers maakt zich grote zorgen over de toegenomen agressie tegen controleurs. De commissarissen van de Koningin van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zien niets in het fusieplan van minister Donner. Ze vinden dat hij geen goede argumenten heeft om de drie provincies samen te voegen. De commissaris van Flevoland, Leen Verbeek, noemt de nota van Donner een waardeloos stuk. Dat bestaat uit knip- en plakwerk uit oude nota's. In heel de wereld gaan vandaag mensen van de Occupy-beweging de straat op. Ze protesteren tegen bankiers, investeerders en politici die volgens hen de financiële crisis hebben veroorzaakt. Bij demonstraties in onder meer Londen, Frankfurt en Athene worden duizenden mensen verwacht. Ook in Amsterdam en Den Haag gaan mensen de straat op. Op Cuba is Laura Polan overleden, een van de oprichters van de mensenrechtengroep Damas de Blanco. Gekleed in het wit demonstreerden ze vanaf 2003 elke zondag voor de vrijlating van hun echtgenoten, die door het bewind van Castro waren opgepakt. In 2005 kregen de Damas de Blanco de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Laura Polan is 63 jaar geworden. De Nederlandse honkballers moeten het in de WK-finale tegen Cuba opnemen. De Cubanen plaatsten zich voor de finale dankzij een 8-2 overwinning op Canada. Gisterochtend zorgde, zorgde Oranje voor een sensatie door als eerste Europese ploeg sinds 1938 de WK-finale te halen. De Cubaanse honkballers werden in die tijd al 25 keer wereldkampioen. De finale is vanaf middernacht te zien bij de NOS. Het weer, het is helder met plaatselijk mist en temperaturen rond het vriespunt.